In de helft van de gevallen van kindermishandeling stellen artsen en de jeugdzorg een verkeerde diagnose. Dat heeft forensisch arts Rob Bilo van het Nederlands Forensisch Instituut gezegd in het programma Argos. Volgens hem zijn huisartsen en kinderartsen niet deskundig genoeg om een goede diagnose te stellen. Jaarlijks worden in Nederland 25.000 kinderen ernstig mishandeld. 5.000 van hen wordt seksueel misbruikt. Ook gebeurt het dat artsen ten onrechte kindermishandeling vaststellen. Verzekeraar Egon heeft 1 miljoen euro gereserveerd voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Een akkoord daarover werd in 2006 al gesloten. De kerk moest toen 43.000 euro betalen aan een misbruikt meisje en wilde daarvoor de WA-verzekering aanspreken. Egon vond dat niet terecht omdat het om een misdrijf ging. Om de slachtoffers niet de dupe te laten worden, besloot Egon toen om wel een bedrag voor dit soort zaken opzij te zetten. Het ministerie van Economische Zaken heeft een krediet van 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een nieuw Fokker-vliegtuig. Fokker ging 15 jaar geleden failliet, maar investeringsmaatschappij NG Aircraft van Roze Jacobson wil nu een vliegtuig bouwen op basis van de oude Fokker 100. NG Aircraft denkt dat het eerste vliegtuig over vijf jaar klaar kan zijn. De Europese Commissie moet nog wel toestemming geven voor de staatssteun. Op het NK Allround hebben schaatsers Remco Oldeheuvel en Ingeborg Kroon de 500 meter gewonnen. Bij de mannen eindigde de sprinter Oldeheuvel ver voor Koen Verwij en Robert de Rijk. Bij de vrouwen eindigden Rosa Pater en Anis Das achter Kroon op plaats 2 en 3. Aan het NK in Heerenveen doen verschillende toppers niet mee, onder wie Sven Kramer en Irene Wust. Bij zowel de mannen als de vrouwen zijn twee plekken te verdienen voor het WK Allround, dat over twee weken ook in Tialf plaatsvindt.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 If she can cook chicken, yeah, yeah, she'll suit me to a T. give her everything I got. I want a little girl, yeah, yeah, to fall in love with me. Clapton hoorde je. I want a little girl. Alsjeblieft, graag gedaan. Zoals je hoort, een mooie live versie. Ik weet niet van welk album die afkomt, want ik ken hem nog niet. Maar dat kan ook wel eens gebeuren. Westkust, weerbericht. Ja, want na de regen van gistermiddag en gisteravond blijft het vandaag droog. En de zon gaat op deze zaterdag steeds vaker schijnen. De wind waait uit het noordoosten en is overland meest matig van kracht met een kracht van 4 en aan de zee vrijkrachten met een kracht van 5 tot 6. En daardoor is het koud voor de tijd van het jaar, want de temperatuur stijgt vanmiddag naar een maximaal van 3 graden. Normaal is in deze tijd van het jaar ruim 8 graden Celsius. Nou, vanavond en de komende nacht is het helder. En bij een meest matig noordoostelijke wind van de kracht 3 tot 4 gaat het flink vriezen. Met minima rond de min 5 en min 6. En morgen is het weer prachtig weer. De zon schijnt volop en het blijft droog. De wind waait uit het noordoosten is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar een maxima van 3 à 4 graden. Zondagavond en maandagnacht is het helder en bij een zwakke oost- tot noordoostelijke wind daalt de temperatuur ongeveer min 3 graden. Maandag schijnt geregeld de zon, maar er trekken ook wolkenvelden over de regio. De wind waait uit het noorden en is niet meer dan zwak met een kracht van 3 of minder. En de temperatuur stijgt naar een maxima van 5 à 6 graden. Maandagavond en dinsdagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur daalt bij een overwegend matig noordoostelijke wind naar waarde rond het vriespunt. Dinsdag zijn er dan wolkenvelden, maar is er ook zeker ruimte voor de zon. Het blijft wederom droog, gelukkig maar. En er waait overwegend matig mm, eh, oostelijke wind. En de temperatuur stijgt dan naar 5 à 6 graden. Ik ben blij met het weer, want het blijft voorlopig droog. En na gisteren ben je daar ook wel weer aan toe.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 <laughs> ja. Nou ja, Albert Jan bedgeheimen gaan we hier maar niet op de radio vertellen. We gaan wel Albert Jan eh, bioscoop top 10 weer vertellen. Of is het mijn bioscoop top 10? Nou ja, dat laten we even in het midden. Op nummer 10, Elvin en de Chipmunks, de sequel call naar de maatje film uit Amerika. Op nummer 9, Misdaad in Nederland, Gangster Boys. Nou ja, als de, als de begin twintigers uh, eh, Mammoet en Apo tot hun eigen verrassing leerling gangsters mogen worden... Eh, komen ze erachter, uh, er snel achter dat het echte gangsterleven toch heel wat anders is dan ze hadden verwacht. Voor ze zichzelf echter gangsters mogen noemen, moeten ze zich eerst bewijzen en door vernederende ontgroeningsperioden heen. Nou, als ze eindelijk het vertrouwen van hun baas hebben gewonnen en hun eerste echte opdracht krijgen, verknallen ze die nou, vanaf dat moment ziet hun toekomst er plotseling angstaanjagend somber uit. Om een kansen te verkeren zullen ze nu een echt gevaarlijke list moeten verzinnen. Nou, is van eh, de regisseur van eh, Paul Ruven. En onder andere Jeroen van Koningsburg en Georgina Verbaan spelen erin mee. Op nummer 8 The Lovely Bones, een drama uit Amerika. Op nummer 7 Percy Jackson en The Lightning Thief, een avontuur uit Canada. Die zie ik in die factor staan, Canada. Eh, Valentine's Day op nummer 6, een comedy uit Amerika. De film vertelt het verhaal van verschillende stelletjes en vrijgezellen in Los Angeles... die het met elkaar uitmaken en daarna weer aanmaken. Na een drama uit België, Iep. Iep vertelt het verhaal van een viegeltje. Een wees dat lijkt op een klein meisje. Viegeltje heeft weer in plaats van... Eh, spieken... In, eh, in plaats van armen, vleugels. De vogelwachter Warren vindt haar, eh, vindt haar en neemt Viegeltje mee naar huis. Warren zijn vrouw Tine besluiten Viegeltje op te voeden als een gewoon meisje. Maar Viegeltje <laughs> is geen gewone meisje. En op een dag vliegt ze weg. Ze wil naar het zuiden met andere vogels. Nou, dat kan ook alleen maar in België. Op nummer 4 De Prins en de Kikker, een animatie uit Amerika. Op nummer 3 Shutters Island. Cloudy with a Chance of Meatballs op nummer 2. En nog steeds, ja nog steeds, op nummer 1 de actie uit Amerika Avatar. Kane heb ik voor je. Rain Down On Me. Versie die live is opgenomen in de Heineken Musical. Op verzoek van Rob Harms natuurlijk. I've been coming every street I've been searching for the reason and reason Searching for the higher ground in me I've been trying to surrender to trust in everyone. Alright, alright, all my days of misery, someone could have taken them from me. So I've been looking for myself for oh so many times. I've been searching for the answer and an answer. No one seems to know what's on my mind for your love. Just aching for your touch. Touch all my days of misery. Someone can return them from me. Yeah, come on. Hey. So tell me what you want. Tell me how you feel. only for one night with you. I would tell you this is everything that I will ever live for, but I throw it all away.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 Je zou denken, waar gaat het over nou familie? Ja, uit China weet geen raad met een veel te zware dochtertje. Als het kind op de weegschaal staat, schiet de meter omhoog naar 41,5 kilogram. Dat is ongeveer evenveel als een volwassen vrouw in het Aziatische land. Het bezorgde gezin eh, is zich op zoek naar hulp voor de peuter. Bij de geboorte leek er niets mis met de peuter. Ze woog niet meer dan 4 kilogram en had geen gezondheidsproblemen. Daar kwam echter al snel verandering in. Ehm, eh, binnen, binnen 8 maanden woog het kind 20 kilo. En bij haar tweede verjaardag zelfs al ruim 40. Nou, hoewel de vader toegeeft dat zijn kroost meer eet dan haar leeftijdsgenootjes... zegt hij dat de doktoren geen idee hebben hoe het mogelijk is dat het meisje zo dik is. Uh, ik zelf even spieken op een foto. dat, dat wordt een nieuw sumo worstelaartje. Dat weet ik zeker. Dat kan niet anders. Als die een jaartje of, eh, nou ja, wat zullen we doen? 12 jaar oud is, 15 jaar oud. Dat zijn gewoon kampioenen met sumo in het, eh, ja, in het jeugdcircuit. Nou ja, een gezin uit de Amerikaanse stad New Jersey moest een sneeuwversie van de Venus van Milo aankleden nadat buurtbewoners waren gaan klagen bij de politie. Nou, het gezin wilde wat plezier maken in de sneeuw en besloot de Venus van Milo na te, te bouwen. Na klachten van buurtbewoners kwam de politie aan, de deur, aan hun deur vragen om de sneeuwvrouw aan te kleden. De ijsgodin stond in de voortuin van de familie en kreeg nog, uh, eh, nogthans veel bewonderde blikken uit voorbijrijdende auto's. Toch vonden enkele mensen de naakte sneeuwvrouw niet door de beugel kunnen. Het gezin kleedde de uh, vol, vol op Venus aan met een groene bikini en een blauwe sarong. Juist daardoor wordt de pop volgens de maker geseksualiseerd. Toch zal de omgeving er blij mee zijn, want voor veel Amerikanen is naaktheid nog steeds een taboe. Ja, van Amerika naar Groot-Brittannië. Eh, Lorna Gobi uit Groot-Brittannië is een bewijs dat het leven met, een drank, met drank en sigaretten niet hoeft te betekenen dat je geen honderd kunt worden. Afgelopen woensdag vierde Gobi haar honderdste verjaardag, terwijl dat ze al sinds 1940 stevig rookt. De oma van 55 kleinkinderen zegt dat ze 20 sigaretten per dag rookt. En heeft in totaal al meer dan een half miljoen checkies op, sigaretjes op. Ze rookt sneller dan wij en houdt nog steeds van een glas whisky, zegt haar zoon Bob. Ik heb geprobeerd van het leven te genieten. Waarschijnlijk is dat de reden dat ik nog steeds in leven ben, zegt deze vrouw in de Daily Telegraph.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 Vind nou een beetje jammer van hem. Pink hoorde met So What en daarvoor natuurlijk Keisha TikTok. Nou, Pascal had een mooie eh, krantenartikel voor me uitgeknipt. Die, die heeft hij thuis lopen zoeken. En kwam eh, terecht op een claustrofobische hulpsheriff die ontslagen is. Wat groot feest afgelopen maandag in Adair County in eh, de Amerikaanse staat Kentucky. Na een jaar bouw was eindelijk het nieuwe cellencomplex van de plaatselijke politie klaar. Maar waarschijnlijk door onwennigheid sloot een hulpsheriff zichzelf per ongeluk op in een van de cellen. Het toeval wilde dat juist deze politieman een claustrofobie heeft. Paniek sloeg bij de hulpsheriff toe. Hij trok zijn pistool en probeerde het strot kapot te schieten. Zonder succes overigens. door het akkefietje raakte de hulpsheriff zijn baan kwijt. Hij moest bovendien de schade betalen die hij heeft veroorzaakt in de cel met zijn pistool. En dat waren enkele duizenden dollars. Nou Pascal, bedankt voor je bericht. Eh, ja, een Engelse juf is geschorst nadat ze een van haar leerlingen, die de vier jaar oude Faya, op Facebook had bespot. De ouders van het meisje lazen het commentaar van de lerares en stapten meteen naar de schoolleiding. De lerares Judge, genaamd, mag nu geen les meer geven en binnenkort wordt besloten of ze wordt ontslagen of niet. Nou, dat bericht dat de Engelse krant de Daily Mail... Eh, dat berichtte de Engelse krant de Daily Mail. Eh, de 20-jarige judge heeft, eh, geeft les aan kleuters. Als die straf verdienen, worden ze soms onder de bezinningsboom gezet. Nou, de kinderen moeten dan nadenken over wat ze hebben gedaan en waarom ze straf hebben gekregen. Dat gebeurde ook met Faaien. Maar zij begon erg hard te huilen toen ze onder de boom zat. En dat vond de juf blijkbaar erg grappig. Ze schreef op haar Facebook... Het was hilarisch om te zien hoe Vaai onder de bezinningsboom zat te huilen. Ja, dat is inderdaad niet slim als leerkracht zijn om dat te gaan vertellen op een, eh, ja, op een Facebook of zo moet zeggen. Nou, als je nou niet slapen kunt, zou je een kop thee kunnen gaan drinken, een boek lezen of wat tv kijken. Maar een Duitse man bedacht iets wat hem misschien wel in slaap hielp en de rest van de buurt wakker maakte. De man besloot namelijk in zijn tuin een boom om te zagen. Een buurvrouw werd wakker, zag zijn ladder en hoorde het gezaag en belde in paniek de politie omdat ze dacht dat er ingebroken werd. Nou, die rukte Goos uit en stond al snel met zes auto's voor de deur van de man, die zich van schrik verstopte. Hij kwam tevoorschijn en toen bleek dat er niets aan de hand was. Ja, of je gaat in de nacht even boom opzaken. always right next to me. Jan, wat heb je nou weer meegenomen? Nou, zet hem maar gauw op. Future love, future love, future love, future love, future love on the rise. Campo Sportivo. Met Beep Beep Love. Ik moet er ja, even snel schakelen. Dat is het mooie van die LP's. Er zit geen tellertje op. Normaal gesproken op de computer en op de cd-spelers staat er een klokje op en die telt terug. Dan weet je wanneer het is afgelopen, zo'n nummer. En dat, dat, zit niet op dat zo'n plaat te spelen. Dat, dan vind ik dat ze dat nog erop mogen maken. Dat vind ik wel een goeie. Sorry? Ja, inderdaad. Moet je er bovenop. Grobben Sportivo, een Haagse popband opgericht in 1976. En eh ja, Albert Jan had een mooie versie van een van hun nummers. Ik heb nog overigens nog nooit van ze gehoord. Maar dat maakt niet uit, want de muziek van de jaren 70 heb ik heel veel nog niks van gehoord. Want ja, hè? kan ik ook niks aan doen. Um, ja, we gaan even kijken naar, nou ja, weer naar de krant. Want in de Britse Lincolnshire leeft een wel heel onmerkelijk gezin. De vier kinderen vormen een vierling, maar zijn niet even oud. De kleine Alice Baxter werd drie jaar geleden in 2007 geboren, terwijl haar broertjes en twee zusjes in januari dit jaar volgden. Toch vormen de vier kinderen een vierling, omdat ze op hetzelfde moment werden verwekt. Helen en Shane Baxter, de ouders van de vierling, hadden vruchtbaarheidsproblemen. Na een behandeling lukte het om vier eicellen te bevruchten. De ouders besloten toen drie van de vier embryo's in te vriezen. Dus werd negen maanden later alleen Alice geboren. Nou, toen vorig jaar het gezin opnieuw wilde uitbreiden, liet Helen de drie overige embryo's implanten. Niemand had gedacht dat alle drie de eitjes het zouden overleven. Dat is nog nooit gebeurd. Het is een klein wonder, vertelt opgetogen woordvoerder van de vruchtbaarheidskliniek in Nottingham. Ehm, dat dan pam pam. Ja, want borstvoedende moeders bespoten met luchtverfrisser. Ik ben benieuwd wat er nou weer kan. Pascal, waar heb je dit nou weer vandaan? Van het nieuwsblad volgens mij of zo, hè? Nou ja, de 32-jarige moeder was met haar dochtertje de stad ingetrokken om kleding te kopen. Toen haar dochter in de winkel begon te huilen omdat ze honger had, gaf Anissa Baker, Baker eh, haar baby de borst. De winkelbediende vond dat niet kunnen en bespoot de vrouw met luchtverfrisser. Anissa Baker stond met haar dochtertje Rosa in het pashokje toen de baby begon te huilen omdat ze honger had. Nou, Anissa vond het, uh, vond het de gelezen kans om haar baby in de privacy van een pashokje de borst te geven... De winkelbediener was daar duidelijk niet mee eens. De man trok een gordijn weg en bespoot de vrouw met luchtverfrisser. Je melk stinkt, snauwde hij. Ik had het gordijn goed dichtgetrokken en er was toen geen enkele andere klant in de winkel. Zegt Anissa. Nou ja, ik vind het allemaal weer geweldig. Ze verzinnen het wel weer, Pascal. Mooie krant heb je hoor.